Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe paus, Leo XIV, begint straks aan zijn eerste volledige dag als kerkelijk leider. Om 11 uur leidt hij zijn eerste mis in de Sixtijnse kapel in aanwezigheid van de kardinalen. Een uur later verschijnt hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek... waar hij voorgaat in het middaggebed voor het publiek op het Sint-Pietersplein. Maandagochtend zal de nieuwe paus voor het eerst de pers te woord staan. De jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie krijgen toch een uitstapje. Het idee was dat ze naar de Efteling zouden gaan, maar dat stuitte op verzet van minister Faber. Ze noemde het een snoepreisje op kosten van de belastingbetaler. Na overleg met het COA werd dat uitje afgeblazen. Maar nu gaan ze iets anders doen, zegt de burgemeester. Details geeft hij niet. Het uitstapje is gepland op de dag van de kermis in Sint-Anna-parochie. Vorig jaar waren daar confrontaties tussen asielzoekers en de lokale jeugd. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt dat er vorige week geen signalen waren dat er rellen zouden komen in Scheveningen. Dat zei hij in de gemeenteraad. Vorige week donderdag gingen honderden jongeren met elkaar op de vuist bij het Koerhuis. En al snel keerden ze zich tegen de politie. Volgens Van Zanen gingen er op sociale media wel oproepen rond om gezellig naar Den Haag te komen. Maar werd daarin niets gezegd over rellen. Pas de afgelopen dag werden de eerste twee verdachten aangehouden. De politie zegt meer verdachten in beeld te hebben. De finale van de Europa League wordt een Engels onderrondje. Manchester United versloeg Athletic Club uit Bilbao... en Tottenham Hotspur schakelde het Noorse Bodo Glimt uit. De finale van de Conference League gaat tussen het eveneens Engelse Chelsea... dat het Zweedse Djurgardens versloeg... en Real Betis, dat na verlenging Fiorentina uitschakelde. Het weer. Het is een heldere nacht. Minima tussen 2 en 7 graden. Daarna een zonnige dag met later wat stapelwolken bij 18 tot 21 graden. Op de Wadden iets frisser.